Mark Visser met het NOS-journaal. Slachtoffers van ernstige misdrijven moeten onbeperkt spreekrecht krijgen in de rechtszaal. Dat voorstel doet staatssecretaris Steven. Ze kunnen dan ook zeggen wat ze vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Nu mogen slachtoffers zich alleen uitlaten over wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent. In de praktijk krijgen ze vaak nu al meer ruimte van de rechter. Met zijn wetsvoorstel wil Teven bij die ontwikkeling aansluiten. De Comedelander Philae krijgt te weinig zonlicht. Dat kan gevolgen hebben voor de duur van de missie... heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA bekendgemaakt op een persconferentie. De lander werkt op batterijen en die houden het maar 65 uur vol. Met zonnecellen moeten ze weer worden opgeladen... maar dan moet het zonlicht de lander wel kunnen bereiken. De plaats waar het ruimtevaartuig nu staat is omringd door onregelmatig terrein... dat het zonlicht weghoudt. De Tweede Kamer neemt er genoegen mee dat het kabinet de naheffing van 642 miljoen euro aan de Europese Unie gaat betalen. Een groot deel van de oppositie heeft geen goed woord over voor de gang van zaken, maar een Kamermeerderheid legt zich erbij neer. Veel oppositiepartijen zeggen dat het kabinet al veel langer op de hoogte was van de naheffing dan het deed voorkomen. Minister Dijsselbloem herhaalde nog eens dat hij verbaasd was over de naheffing en dat hij niet eerder op de hoogte was. De PVV vindt dat het kabinet de Nederlandse belangen in Brussel verkwanselt. En ook de SP zegt dat Nederland het geld wel beter kan besteden dan aan Europa. Het weer, geregeld zon en droog. Het is 10 tot 13 graden. Morgen bewolking en op de meeste plaatsen regen bij een graad of 11. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad voorlopig alleen file ten zuiden van Rotterdam op de N15 vanaf de Maasvlakte bij Spijkenisse 4 kilometer.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 Met als vaste rubrieken rond de klok van half vijf, de column van Mandy Schorel... en om ongeveer half zes het weer voor het komend weekend. Maar natuurlijk heel veel lekkere muziek. We starten vandaag met natuurlijk de Beatles uit 1967, Strawberry Fields Forever... Is ook uitgebracht als twee A-kantjes in 1967 als single samen met Penny Lane. Beide verwijzen naar de plek in Liverpool waar John Lennon regelmatig verbleef. De spreuk van de dag? Mensen zijn niet lastig, mensen zijn verschillend. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel plezier. bad as I think, it's not too bad. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry fields. Nothing is real get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Spaanse tapasweken. Koud, hè? Tijd voor de warme weken van dit kopertje. Fred duikt weer drie weken de keuken in en kookt dagelijks de Spaanse sterren van de hemel. Vanaf zaterdag 15 november start Café Koper weer met hun huisgemaakte en de originele tapas. Nieuwe hapjes staan er weer op de kaart geïnspireerd door alle windstreken van het Iberische schiereiland. Ook zijn er weer diverse speciale geselecteerde open wijnen uit Spaanstalige gebieden. Dus proef en geniet. De reserveringen stromen nu al binnen. Dus wil je zeker zijn van een tafel op jouw favoriete avond? Reserveren kan vanaf nu. Tot en met 7 december is er van dinsdag tot en met zondag dus weer volop Spaanse warme gezelligheid, vino's en tapas in Casa Koper. Hasta la vista. Meer informatie, Café Koper, Kerkplein 6. Telefoonnummer is 023 5713546. Ik herhaal 5713546. There you go baby. Here am I. Will you left me here so I could sit and cry? Well, golly gee, what have you done to me? Well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September, how you held me tight each and every night? Well, whoops a daisy, how you drove me crazy, but I guess it doesn't matter anymore. There's no use in me a crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new, baby. We'll say we're through and you won't matter anymore. There's no use in me a done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new, and baby, we'll say we're through and you. Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 december organiseert Kasteel Keukenhof voor de achtste keer de kerstver. Kerst op Landgroet Keukenhof in Lisse. Anders dan voorgaande jaren is de kerstver in 2014 gratis toegankelijk. De locatie van de markt is dit jaar de nieuwe plantage. Kom genieten van de gezellige sfeer, de kerstmarkt, diverse kinderactiviteiten... en voor het eerst dit jaar een open podium met een goed gevuld programma. Ook diverse dieren van kinderboerderij Poelenpetaat krijgen een tijdelijk plekje op de kerstver. intocht van Sinterklaas op 16 november. Sigins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Het is gelukkig weer zover. Sinterklaas maakt vandaag zijn intocht in Zandvoort aan zee. Om 12 uur komt de Goedheiligman met zijn pieten aan op het strand van Zandvoort aan zee ter hoogte van de rotonde, de Jutters Museum. Daarna gaat hij te paard door het Kerkstraat naar het raadhuis waar de burgemeester hem ontvangt en de kinderen liedjes gaan zingen. In Korver Sporthal komt de Sint natuurlijk ook kijken naar de kinderen die meedoen met de Sinterklaas spektakel.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 Tot 14 november tot eind december kunt u genieten van een aantal kunstenaars met een diversiteit aan objecten. Graag nodigen wij u uit voor de opening van de tentoonstelling in het Zandvoort Museum op 14 november om 4 uur middags. Diverse internationale en Nederlandse kunstenaars tonen hun diversiteit aan objecten. De opening wordt verricht door een grenzeloze kunstenaar, zo uit het schilderij gestapt. Hij zal en kijkt halsreikend uit naar uw komst. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, tis twilight time. end of day. I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. together at last at twilight light. Here in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Yeah, in the sweet and same old way, I fall in love again told. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last at twilight time. Here in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Here in the sweet air same old way. I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold.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 Stille gedachten. Neem elke dag minstens 10 minuten vakantie. Dat is een dagelijkse gedachte die ik van de week ontving. Klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. Maar zo klein kan het wel zijn. Zo proosten wij, waar we ook zijn, in het weekend met een glas wijn altijd op datgene wat ons blij heeft gemaakt die dag. Stilstaan bij fijne ogenblikken die anders wellicht te snel vergeten worden. Mijn gedachten worden daardoor even naar besef getrokken. Ik word aan het denken gezet. En tegelijkertijd beleef ik het moment opnieuw. En voor wie geldt dat niet? Vakantie vieren zit ook in kleine dingen. Het betekent eigenlijk het leven vieren. Trots zijn, happy zijn, openstaan voor zien, voelen en waarnemen door om je heen te kijken. Boksen die werken een ophanging, een geboekte reis, het geld teruggaven na indienen van een nette klacht, een geslaagd uitje, een naai over de diers en vacht die na 19 jaar nog steeds bij je is en misschien wel een keertje extra kijken naar die liefdevolle foto aan de muur. Op dat gebied van slagen van een project, besef van goede gezondheid, het ontwikkelen van groei, een behaalde doelstelling of de weg naar een overwonnen hindernis, te proosten iets waard gewoon even een idee van gelukzaligheid. En als de zon een keer niet met je meegaat op die dag... jezelf de kans geven om je overwinningskracht naar boven te halen. Durf te zien, durf te geven, durf te gunnen. Maak iemand anders blij. Zoals mijn buurvrouw toen ik haar een slinger naar het treinstation gaf. Ik was ontroerd door een nietsvermoedende superlief mailtje. Het was een cadeautje met vriend op een nazomerse zonnestraalterras in november. Het was lol met manlief tijdens het omkleden van ons after Halloweenfeest in Hoofddorp. Vele momenten die tot stille gedachten kunnen leiden. Het is maar goed dat de wijn in de aanbieding was bij Gal Gal. Mandy Schorel. er duidelijkheid is of de naheffing van de Britten is gehalveerd... moet Nederland de naheffing aan Brussel niet betalen. Dat heeft CDA-kamerlid Eddy van Huim vandaag gezegd. Hij reageert op een tweet van de Britse minister van Financiën George Osborne... dat zijn land maar ruim 1 miljard hoeft te betalen in plaats van 2 miljard. Bovendien betalen de Britten de naheffing in twee termijnen... en zonder dat ze daar rente over hoeven te betalen... Osborne liet verder weten dat EU-regels worden veranderd zodat dit nooit meer gebeurt. Volgens Van Huim is het goed mogelijk dat Osborne een rekentrucje uithaalt om het bedrag gunstiger voor te stellen. Hij wil daar volstrekt helderheid over. Wanneer de Britten een korting hebben weten te bedingen, dan moet Nederland die ook krijgen, zegt Van Heum. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën liet eerder vrijdag in Brussel weten dat Nederland zijn naheffing van 642 miljoen gespreid mag gaan betalen. Volgens Van Heum moet Nederland helemaal niet betalen voor vaststaat dat de rekening echt helemaal klopt. Minister Dijsselbloem is ervan overtuigd dat de berekeningen van het Europese Statistisch Bureau Eurostat over de omvang van de economieën van de EU-landen e kloppen. Die rekensommen leiden tot een forse nahefting voor Nederland en Engeland. Dijsselbloem heeft steeds gezegd dat als de cijfers en berekeningen kloppen... Nederland de naheffing van ruim 642 miljoen euro zal betalen. Hij heeft nu gekregen wat hij eiste. Inzage in de precieze cijfers van Eurostat. Dat brengt de minister tot de conclusie. Op basis van een eerste analyse van vandaag verstrekte gegevens... is ons voorlopig oordeel dat de berekeningen van de afdracht correct zijn. Zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Met een definitief oordeel komt hij nog voor de Kamerdebat van vandaag. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Lisa Vestman is een graag geziene gast in Heemstede. Haar veelzijdigheid, virtuositeit en gepassioneerde spel brengt het publiek steeds weer in vervoering. Met diverse ensembles heeft zij opgetreden, maar nu staat ze er alleen. Muziek tot de kern teruggebracht. Dat vraagt absolute meesterschap. En dat vraagt ook muziek die op zichzelf kan staan. Dat alles is er. Lisa speelt Bach, solo. En Lisa zegt over Bach... Het spelen van de solowerken van Bach is voor elke violist een must. Als een muzikale bijbel die iedereen moet en wil kennen. Het is tegelijkertijd ook elke keer weer als het beklimmen van de Mount Everest. Een uitdaging die je aan wil gaan en waarvan je halverwege denkt, waar ben ik aan begonnen? Want Bach kan soms met ogenschijnlijke simpele noten zoveel lagen aanbrengen en met zijn beroemde fuga's zoveel van de uitvoerder verlangen dat je kunt duizelen. Locatie? Podium Oude Kerk Heemstede, 14 november en de aanvang is kwart over acht avonds. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas. become so excited. Watch her look at her run, boy. grown up blues. Tight dresses and lipstick. She's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again.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 Altijd al een kunstwerk van glas willen maken? Atelier Aquaba geeft dit jaar nog een paar workshops waar je je voor op kunt geven. Op zondag 16 november, vrijdag 21 november, donderdag 27 november en zaterdag 13 december. Je maakt onder professionele begeleiding met stukken gekleurd glas een mozaïek voor schaal, vorm of hangobject. 25 bij 35 centimeter of een langvorm van 30 bij 25 centimeter. In het atelier kun je uit diverse inspirerende ontwerpen kiezen of je kunt een eigen ontwerp meenemen. Houd bij het maken van een eigen ontwerp rekening met deze maten. Dit mozaïek van glas wordt twee keer gestookt. Eenmaal om de stukjes glas aan een onderplaat te fusen, smelten... en eenmaal om deze vervolgens op een mal te laten slumpen, zakken... voor het uiteindelijke vorm van de schaal of een lamp. Een stook duurt ongeveer 24 uur. De werkstukken kun je na ongeveer een week kant-en-klaar ophalen bij atelier Aquaba. Het begint om 11 uur s morgens en de workshop duurt tot 4 uur s middags. De kosten voor de workshop zijn 85 euro, inclusief lunch, materiaal van glas, stookkosten en de btw.